Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Politie heeft in een trein bij Koog aan de Zaan meerdere mensen aangehouden. Getuige zegt tegen RTL Nieuws dat er vanochtend bij hem in de coupé is geschoten. Volgens hem was er een ruzie aan de gang tussen een jongen en een meisje. En na een tijdje hoorde die ineens twee schoten. Het is niet duidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. Wel zijn er dus meerdere mensen opgepakt. En er rijden voorlopig geen treinen tussen Zaandam en Wormerveer. In Utrecht is een tram ontspoord. Het lijkt erop dat er een aanrijding is geweest met een busje van de Jumbo groot deel van de tram staat niet meer op de rails, maar dwars over de weg. Er is niemand gewond geraakt. Lowlands gaat ervan uit dat het festival in augustus door kan gaan. Met net zoveel bezoekers als anders en zonder anderhalve meter afstand. De eerste namen zijn ook al bekend. zijn onder andere Evie de Visser, Youngblood, The Chemical Brothers, Bazaar, de Opposites en Typhoon. op een basisschool in Rotterdam klonk het vanochtend zo. Als de belletjes gaan, mag je je ogen even dicht doen. En dan zit je zo stil als je kan. Even rust. Ze starten de schooldag met mindfulness. Dat moet de stress wegnemen en zorgen dat kinderen zich beter kunnen concentreren. Best raar, maar het helpt wel. Ja, hierdoor kan je ook heel relaxed door worden. En als je dan straks het geluid van de klankschaal hoort... dan wil ik je vragen om je ogen weer te openen. daarna konden ze dan toch beginnen met taal en rekenen. Het weer. Op veel plaatsen valt wat regen. In het noordoosten blijft het waarschijnlijk droog en wordt het een graad of 7. Ook morgen zijn er veel wolken. Kan het even regenen. Het wordt opnieuw zo'n 7 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het verkeer op de snelwegen momenteel redelijk goed door. Tussen Zaandam en Wormerveer rijden momenteel geen treinen. Dat heeft te maken met inzet van politie en hulpdiensten.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 Er zou in de trein zijn geschoten en gevochten. Het treinverkeer tussen Zaandam en Wormerveer ligt nu stil. Ook Zweden legt het gebruik van het AstraZeneca-vaccin stil... omdat sommige mensen die waren gevaccineerd trombose kregen. Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA bekijkt nu of dat door het vaccin kwam. Straks om twee uur is er een persconferentie van het EMA. En de Britse prins Philip is weer uit het ziekenhuis. De 99-jarige man van koningin Elizabeth werd half februari opgenomen. Volgens artsen waren zijn klachten niet corona gerelateerd. Het weer bewolkt en regen, alleen in het noordoosten droog en wat zon. Verder vrij veel wind en 7 graden. enough love She live a life hand in a tight glove I wish that I could fix it, I could fix it for you But instead I per se maakt me dat naïef. Oh wel, alle schade is gedaan. Ik had het beste met je voor, maar sta nu zelf achteraan. Shit, is best een lijpe paradox. Maar kijk het of het klopt, staat het een spijker op zijn kop. En ik begrijp wel hoe het werkt, want voor ons beiden was het op. Terwijl we zeiden over anderen, kijk daar lijken we niet op. Moet je nu zien, een leven voor illusies. Alle leuke dagen werden afgedaan met ruzies. Nu zie ik dat dit beter is, maar je moet weten dat het leven zonder jou geen leven is. Het pijn, nog langer zonder jou maar dan nog, wat denk je dat ik ga? Dus toch je tranen Neem je de stappen die je neemt, ha? Huh? Ik denk dat het beter is. Waarom ga je niet meer met me mee, ha?